Citydijkers met het NOS Journaal. Een gebouw voor nucleair onderzoek in de Oekraïnse stad Kharkov... is zwaar beschadigd geraakt door beschietingen. De atoomwaakhond van de Verenigde Naties heeft het pand gecontroleerd... en noemt de omvang van de schade nog slechter dan verwacht. Ondanks dat zijn er geen verhoogde waardes van radioactieve straling gemeten... bij het onderzoeksgebouw in Kharkov. De Oekraïense president Zelensky bevestigt dat de stad Gerson is heroverd... Volgens hem staan de meeste Oekraïnse troepen aan de rand van de stad... maar zijn speciale eenheden al verder doorgedrongen. Inwoners van Gerson zijn volgens Zelensky bezig met het weghalen van Russische symbolen van straten en gebouwen. In Gerson en ook in de hoofdstad Kiev is feest gevierd vanwege de herovering. De strategisch gelegen stad was sinds begin maart bezet door Rusland. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp is niet van plan op te stappen... naar aanleiding van het plotselinge vertrek van haar topambtenaren. Ze wil ook doorgaan met het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Ariep. Zij is op een persbijeenkomst. Bergkamp wil wel dat de Kamer zich volgende week over het onderzoek uitspreekt. Ze noemen het vreselijk dat haar topambtenaren zijn opgestapt. Die maakten vanmiddag bekend dat ze vertrekken vanwege de onrust rond het onderzoek naar Ariep. Daar houden ze onder meer eh, Kamervoorzitter Bergkamp voor verantwoordelijk. In Haarlem is vanavond een fietser van een openstaande brug op de weg gevallen. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen viel de fietser van grote hoogte. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Het weer vannacht helder met weinig wind en het koelt af naar 2 tot 6 graden.